Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De publieke tribune in de Tweede Kamer wordt niet met glas afgeschermd... zoals PVV-leider Wilders wil. Dat schrijft Kamervoorzitter Ariep in een brief aan de Kamer. Twee weken geleden sprong een man met een touw om zijn nek van de tribune naar beneden. Hij raakte niet ernstig gewond. Ariep schrijft dat ze dat voorval zeer betreurt... en dat de man de komende drie maanden niet welkom is in de Kamer. Wilders noemt Ariep onnozel. Het terroristisch gevaar laat zich niet tegenhouden door een regeltje uit het reglement van orde, twittert hij. Het Openbaar Ministerie gaat accountantskantoor EY, voorheen Ernst Young, vervolgen. Het kantoor zou verdachte transacties van telecombedrijf Vimpelcom niet onvolledig of te laat hebben gemeld. Morgen is de eerste regiezitting in de zaak. EY was de accountant van Vimpelcom dat smeergeld betaalde om toegang te krijgen tot de telecommarkt in Oezbekistan. Vimpelcom heeft een schikking van 358 miljoen euro betaald om aan vervolging te ontkomen. EY zegt dat er wel degelijk melding van de verdachte transacties is gedaan op basis van de beschikbare informatie. Het kantoor zegt het belangrijk te vinden dat de zaak door de rechter wordt beoordeeld. Een oud belastingambtenaar moet de cel in voor fraude en deelname aan een criminele organisatie. Hij viste tussen 2012 en 2013 persoonsgegevens van een paar honderd studenten uit het systeem van de Belastingdienst en vervalste hun DigiD. Hij kon zo voor tonnen aan huur- en zorgtoeslagen laten uitkeren. De 58-jarige man kreeg een celstraf van 2,5 jaar. Vijf andere betrokkenen kregen lagere celstraffen. De homo-dating-app Grindr stopt met het delen van informatie over de HIV-status van gebruikers met, met twee bedrijven. Die waren ingeschakeld om de app te verbeteren. De twee bedrijven kregen data waaruit valt af te leiden wanneer gebruikers voor het laatst zijn getest op HIV en of ze het virus hebben. Ook was te zien of gebruikers van Grindr een medicijn slikken dat besmetting met HIV kan voorkomen.